met het NOS-journaal. De overheid in de Verenigde Staten gaat deels op slot. Zo'n zogenoemde shutdown gebeurt als er geen overeenstemming wordt bereikt over de overheidsuitgaven. In de Senaat is net nog geprobeerd om met een tijdelijke maatregel te komen... zodat de afsluiting niet nodig was, maar dat is mislukt. dat betekent dat de shutdown om 1 minuut over zes straks Nederlandse tijd ingaat. Ambtenaren in de Verenigde Staten hoeven dan niet naar hun werk te komen en krijgen dan ook niet betaald. In Indonesië zitten nog zeker 91 leerlingen vast onder het puin nadat een school is ingestort. Het ongeluk gebeurde afgelopen maandag al in de provincie Oost-Java. Zeker drie leerlingen zijn erbij om het leven gekomen. Er waren veel kinderen in die school toen het pand instortte en waren aan het bidden toen dat gebeurde. Er zouden zeker 100 gewonden zijn. Meer dan 300 reddingswerkers zijn in Indonesië ingezet om mensen onder het puin te bevrijden. Bij demonstraties voor en tegen de komst van asielzoekers in Amersfoort zijn zes mensen aangehouden. De meeste werden opgepakt voor het gooien van vuurwerk. Twee anderen werden gearresteerd voor het beledigen van agenten. Er werden rookbommen en vuurwerk gegooid. En de ME moest worden ingezet om de twee groepen in Amersfoort uit elkaar te houden. De gemeente Amersfoort presenteerde drie weken geleden het plan om 750 asielzoekers op te vangen. Gisteravond besprak de gemeente dat plan en ging het ook over het creëren van draagvlak... en over betere communicatie over die AZC's. En bij een steekpartij in Emmen is één persoon gewond geraakt. De politie heeft een verdachte opgepakt, schrijft RTV Drenthe. De steekpartij gebeurde rond 10 uur gisteravond. En meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen daarop af. Het slachtoffer is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. De verdachte van die steekpartij in Emmen is naar het politiebureau gebracht en wordt nog verhoord. Het weer vannacht helder bij 2 tot 6 graden. In het zuiden en zuidwesten is er kans op nevel of mist. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. Later overdag vandaag is er veel kans op zon, maar ook op dichte bewolking.